Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Een dikke stroomstoring in het midden van Brabant. Bijna 40.000 huizen en bedrijven zitten daar in het donker. Het gaat om een groot gebied rondom Tilburg. En ook de Efteling is getroffen. Meerdere attracties zijn uitgevallen en mensen worden met ladders eruit gehaald. Er hangt niemand ondersteboven in een achtbaanlooping, zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant. Ook op de weg zorgt de stroomstoring voor problemen. De N65 tussen Tilburg en Den Bosch staat muurvast... omdat verkeerslichten zijn uitgevallen. Netwerkbeheerder Enexis zegt dat hun monteurs met man en macht bezig zijn... om het probleem op te lossen. Een dierenverhuurder in Appeltern in Gelderland krijgt vandaag en morgen de gemeente aan de deur. Ze gaan spullen in beslag nemen omdat de dierenverhuurder zich niet aan de regels houdt. Boos maakte eerder al een uitzending over het bedrijf. Ik ben boos op eh, Bert, eh, Bert Roelos van Bert Animal Vuur en ook wel een beetje op de gemeente West en Waal. Eh, Bert Roelos verhuurt sinds ja, 1996 dieren. En dat gaat niet op een hele diervriendelijke manier. Bij verschillende invallen ontdekten inspecteurs dat dieren veel te weinig eten kregen en in te kleine hokken zaten. Flink balen voor Erik ten Hag en Manchester United. Ze moeten het maandenlang doen zonder Christian Eriksen. De voetballer raakte afgelopen weekend geblesseerd... en is daardoor waarschijnlijk drie maanden uitgeschakeld. De middenvelder zit met een enkel blessure. In Haarlem hebben ze iets bedacht om het doktersassistententekort aan te pakken. Studenten hoeven daar niet jaren te wachten voordat ze aan het werk kunnen. Al na twee maanden kunnen ze aan de slag bij een huisartsenpraktijk. Ik denk dat wij eh, gemiddeld wel zes, zeven eh, vacatures eh, gewoon altijd open hadden staan in de regio. Dat zijn er nu wat minder, omdat er natuurlijk nu BBL-studenten gaan beginnen. En die gaan dus ook werken, dus dat zijn eigenlijk ook al medewerkers. Dus daarmee wordt ook een vacature ingevuld. Ehm, dus het tekort wordt er wel minder door op dit moment. De studenten krijgen eerst theorie en daarna gaan ze dus meteen aan het werk.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 In Midden-Brabant hebben door een grote stroomstoring tienduizenden huishoudens zonder elektriciteit gezeten. Ook in de Efteling was de stroom uitgevallen, waardoor attracties stilvielen. Oekraïne verwacht dat het Westen in eerste instantie 120 tot 140 gevechtstanks gaat leveren. Het is nog niet duidelijk wanneer die tanks daadwerkelijk aan het front kunnen worden ingezet. Het weer, morgen bewolkt en verspreid over het land buien. Het waait opnieuw flink en het wordt dan een graad of 8. girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots, Is it's okay to be a boy.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 I'm so used to the rain can't see the sunshine no more. pain that the love sickness feels like a cure. But if only you gave me the keys to your soul and let me the fight. I'm trying to have some dinner with some candlelight.